Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In meerdere delen van het land is er overlast door zware regen- en onweersbuien. Onder meer in en rond Eindhoven staan straten blank. Verder rijden er vanwege blikseminslag minder treinen van en naar Amsterdam Centraal. Er zijn twee rijstroken op de A10 bij Amsterdam Sloterdijk dicht... omdat er een plas water staat. Vanwege de buien heeft het KNMI code geel afgekondigd... voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. die waarschuwing geldt tot vanavond 8 uur. In Duitsland zijn twee Nederlanders van 25 en 27 opgepakt voor een plofkraak in de stad Bad Homburg, in de buurt van Frankfurt. Volgens de Duitse politie gingen de verdachten er vandoor met meer dan 150.000 euro en werden ze na een achtervolging gearresteerd. De plofkraak was gisteren bij een bank in het centrum van de stad. Vanwege de kracht van de explosie die de plofkraak veroorzaakte... worden de twee ook verdacht van poging tot doodslag. In het Grevelingenmeer in Zeeland is het lichaam van een duiker gevonden. Rond drie uur kregen de hulpdiensten een melding... maar toen de brandweer aankwam bleek de man al overleden. Het lichaam werd gevonden in de buurt van een steiger... die door veel duikers wordt gebruikt om het water in te gaan. schrijft de Omroep Zeeland. Hoe de man om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Na 23 jaar degradeert FC Groningen uit de eredivisie. De ploeg speelde met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. En daardoor is het gat met nummer 16 Excelsior te groot geworden voor de Groningers. De hekkensluiter Cambuur degradeerde gisteren al naar de keukenkampioendivisie. divisie De FC Emmen moet rekening houden met play-offs om lijfsbehoud. De club verloor vanmiddag met 3-0 van FC Twente. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land flinke regen- en onweersbuien dus.